Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Franse Alpen is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen, melden lokale media. De vrouw van 21 was in Val Thorens aan het skiën en kwam daar ten val. Daardoor kwam ze terecht op de nabijgelegen wedstrijdpiste. Ze werd nog naar het ziekenhuis van Grenoble gebracht, maar daar overleed ze korte tijd later. Volgens de directeur van het skigebied waren de weersomstandigheden goed ten tijde van het ongeluk. Het aantal orgaandonoren is afgelopen jaar flink toegenomen. In 2024 waren er 360 mensen die na hun dood minstens één orgaan doneerden. 68 meer dan een jaar eerder. Ook het aantal weefseldonoren is gestegen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld oogweefsel en hartkleppen. Volgens de Transplantatiestichting komt de toename door betere technieken... en door de aanpassing in de donorwet van een paar jaar geleden... Sindsdien worden mensen die geen keuze maken automatisch als donor geregistreerd. De meeste slachtoffers van de vliegtuigcrash vorige week bij Washington D.C. zijn inmiddels geborgen. Bij de botsing tussen een passagiersvliegtuig en een legerhelikopter vielen 67 doden. Twaalf lichamen zijn nog niet gevonden, maar de brandweer gaat ervan uit dat ook die worden geborgen. De botsing was boven een rivier en vandaag begint de operatie om het vliegtuigwrak uit het water te halen. De zwarte dozen zijn afgelopen dagen al gevonden. De toedracht van de crash bij Washington is nog niet duidelijk. De Amerikaanse schaatser Jordan Stolz heeft voor het eerst in 19 wereldbekerwedstrijden niet gewonnen. Op zijn thuisbaan in Milwaukee werd hij op de tweede 500 meter verslagen door de Japanner Shinhama. De Nederlanders eindigden niet op het podium. Stolz won dit weekend wel de eerste 500 meter, net als de 1000 en de 1500 meter.